Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. 150 asielzoekers die bij het aanmeldcentrum in Ter Apel... al meerdere dagen buiten hebben moeten slapen... zijn gisteravond met bussen naar Apeldoorn gebracht. Dat meldt de krant De Stentor. In Apeldoorn kunnen ze in twee sporthallen terecht waar ze vier dagen kunnen blijven. Daarna moeten ze naar Doetinchem. Het COA had Apeldoorn om noodopvang voor 150 asielzoekers gevraagd. De gemeente gaf eraan gehoor vanwege de onhoudbare situatie in Ter Apel. Ondanks de overplaatsing slapen er vannacht volgens het COA weer 700 mensen buiten in Ter Apel. Het kabinet heeft aangekondigd dat dat na vannacht niet meer nodig is. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten hoopt vandaag een akkoord met het kabinet te sluiten over extra geld voor asielopvang. Gemeenten hebben daarvoor honderden miljoenen euro's extra nodig, zei de Tilburgse burgemeester Theo Weterings namens de VNG in Nieuwsuur. Hij gaat ervan uit dat het kabinet vandaag met een goed voorstel komt. Met het extra geld zou de gemeente opvangplekken voor de lange termijn moeten realiseren, die ook in gebruik blijven als de instroom van asielzoekers minder wordt. In bijna heel Zuid-Holland rijden vandaag geen treinen door een staking van NS-personeel. Dat zal volgens de NS tot veel hinder leiden, ook buiten de regio West. De NS verwacht dat de treinen vanuit andere regio's rijden tot de stations Gouda, Haarlem, Hoofddorp, Lage Zwaluwe en Alfa aan de Rijn. Het bedrijf raadt reizigers in Zuid-Holland aan om een ander vervoermiddel te kiezen of de reis uit te stellen. Er worden geen NS-bussen ingezet. Reizigers in andere regio's krijgen het advies de reisplanner te raadplegen, want die laat zien welke treinen wel rijden. Het weer. Vannacht kans op regen of onweersbuien. Het koelt af naar 19 graden. Overdag trekken de buien naar het oosten weg.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 That's some more. bad She gon' bust a move, make it do. moet je zelf weten. Maar weet dat jij niet meer zo helder denkt. Jij hebt geen geweten. Doe jij nou maar je ding, want ik ga hard. Morgen zit je niet meer in mijn hart.